ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen is het lekker doorrijden. Eventjes op de rem moet je op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Vijf minuten vertraging bij Alfred Avenhoorn. Twee kilometer file daar.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 Vertrekkend premier Schoof heeft de voorzittershamer van de ministerraad overgedragen aan de nieuwe premier Jette. Dat gebeurde bij de eerste vergadering van het nieuwe kabinet. Vanochtend werd de ploeg beëdigd door de koning. Vanaf morgen geldt in het centrum van Almere een samenscholingsverbod... vanwege de vele ruzies, gewelddadigheden en intimidaties van de laatste tijd. Wie met z'n drieën of meer op straat staat kan een boete krijgen of kan worden opgepakt. Het weer. Vanavond in het zuiden regen. Morgen eerst grijs en wat regen.